Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is op 12 juni in Singapore. Trump hoopt dat hij en Kim de wereldvrede een dienst zullen bewijzen. Centraal in de gesprekken staat het kernwapenprogramma van Kim. De voorbereidingen zijn al weken aan de gang en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is net terug van overleg in Pyongyang. Vorige maand had de Noord-Koreaanse leider ook al een historische ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon In. Onderzoekers van het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam hebben ontdekt hoe ze kankercellen in de melanoom, die resistent zijn geworden tegen een medicijn, toch kunnen doden. Het blijkt dat deze resistente kankercellen een zwakke plek ontwikkelen. Door juist de zwakke plek aan te pakken worden de tumorcellen toch gedood. René Bernards van het Antonie van Leeuwenhoek en zijn onderzoeksgroep publiceren daarover in het tijdschrift Cel. Ze krijgen een Europese subsidie van 2,5 miljoen euro voor verder onderzoek. Zo'n 1500 demonstranten hebben vanmiddag in de Duitse stad Aken gedemonstreerd tegen de Franse president Macron en de kerncentrales Doel en Tihange in België. Macron was daar op bezoek. Het protest richtte zich tegen de Franse steun voor de kerncentrales. De centrales in Doel en Tihange zijn voor ruim een kwart eigendom van de Franse staat. Beide centrales kampen regelmatig met scheurtjes en andere problemen. De actievoerders riepen de president op om de centrales voor goed stil te leggen. Esteban Chaves heeft de eerste echte bergrit van de Giro d'Italia gewonnen. Op de top van de Etna kwam de 28-jarige Colombiaan als eerste over de finish. Zijn ploeggenoot Simon Yates werd tweede en rijdt nu in de roze leiderstrui. Tom Dumoulin finishte op 25 seconden en blijft tweede in het algemeen klassement op 16 seconden van Yates.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 Insomnia. I can't get no sleep. I used to worry. Thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers, but now I keep myself pet. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement so when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. Champagne. Ja, zeker. Die kennen we nog steeds. Eh, maar dit was nog eh, een solo hit uit hem eh, van de jaren 60. Maar dat was zonder champagne. waarom komt deze jongen nou eh, aan het eh, praten? Nou, dat heeft alles eh, te maken dat we straks een extra lange uitzending hebben van Alternatieve FM. Heeft ook alles te maken met een eh, wedstrijd eh, in het voetballen tussen de SV Zandvoort en de SV Sparenwoude. Want die gaan strijden om een eh, mooie, wat is het, een hele mooie pokaal. Dat is de ehm, Haarlem Dagblad Cup. Dus dat is de reden waarom ik dus nu al aanwezig ben tussen 7 en 10. En Jo van zal zo af en toe wat van zich laten horen. Live doelpunten, daar doen we dus niet aan. Dat kan alleen als ik eh, toevallig eh, op dat moment eh, mijn snuffertouw betrek.